Citydijkers met het NOS Journaal. 20 maatschappelijke organisaties, vakbonden en Nederlandse gemeenten... roepen politiek Den Haag op om niet tot stilstand te komen. In een brief noemen organisaties als VNO-NCW en Greenpeace... de val van het kabinet onverantwoord... en schadelijk voor de belangen van Nederland. Volgens de 20 ondertekenaars moet er dringend actie worden ondernomen... op het gebied van woningbouw, energietransitie en de hervorming van de jeugdzorg... Ook de klimaataanpak mag niet stil komen te staan. Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt... moet demissionair premier Mark Rutte per direct weg... zeggen partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwzuur. In het debat morgen over de val van het kabinet... zullen de leiders een motie van wantrouwen indienen. Het is niet zeker of de motie een meerderheid zal halen. Bij meerderheid moet Rutte per direct weg en mag hij niet aanblijven als demissionair premier. Rusland en Turkije praten over verlenging van de graandeal. Die regelt nu nog de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. Maar die loopt op 17 juli af. Volgens Turkse media hebben de twee landen al een eerste gesprek gevoerd over de voorwaarden... waaronder de deal kan worden verlengd. Eerder deze week zei Rusland nog geen reden te zien om de graandeal te verlengen. Dit weekend was de Oekraïense president Zelensky in Turkije. Na afloop van het bezoek zei president Erdogan dat hij zich in zou zetten voor een verlenging van de deal. Drie migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. Hulporganisatie Walking Borders meldt dat sinds zijn vertrek niets meer is vernomen van de ruim 300 opvarenden. De drie boten vertrokken ruim twee weken geleden vanuit Senegal, zo'n 1700 kilometer van Tenerife. Op twee boten zaten zo'n 60 opvarenden, op de andere ruim 200. Het weer de komende nacht klaart het op en is het grotendeels droog. Ook daalt de temperatuur flink naar een graad of 14. Morgen blijft het droog en dan schijnt de zon bij een graad of 26.